Volgens Tswangirai had de president volgens de Zimbabwaanse grondwet wel toestemming aan hem moeten vragen. Tswangirai wil dat de rechter de benoemingen intrekt. Mugabe heeft nog niet gereageerd. De twee rivalen vormden vorig jaar een regering van nationale eenheid... nadat de verkiezingen op geweld waren uitgelopen. Maar stabiel werd de regering nooit door voortdurende spanningen tussen de twee. Tswangirai en Mugabe hebben beide al te kennen gegeven... dat ze weinig meer zien in de eenheidsregering... De Zuid-Afrikaanse president Zuma is vandaag in Zimbabwe om te bemiddelen tussen Mugabe en Tsvangirai. Voormalig Kamerlid Wijnand Duivendak van GroenLinks heeft nooit iets te maken gehad met de terreurgroep RARA. Dat hebben RARA-activist René Roemersma en twee regisseurs bevestigd in het programma Andere Tijden. Duivendak verliet in 2008 de Tweede Kamer nadat hij in opspraak was gekomen door zijn actieverleden. Hij erkende dat hij in 1985 had meegedaan aan een inbraak in het ministerie van Economische Zaken. Duivendak werd er ook van beschuldigd dat hij lid was geweest van RARA, maar volgens Roemersma wilde Duivendak er niets mee te maken hebben omdat hij tegen geweld was. De politie heeft een 29-jarige Fries opgepakt voor de schietpartij in Eindhoven... waarbij vorige week een man om het leven kwam. De verdachte werd afgelopen avond aangehouden in zijn woning in Sneek. Hij wordt ervan verdacht dat hij betrokken was bij de schietpartij. Het slachtoffer was een Eindhovenaar van 28. Hij werd vorige week dinsdagnacht op straat gevonden tussen geparkeerde auto's... nadat omwonenden schoten hadden gehoord. Het weer, vooral, vannacht vooral in het Waddengebied kans op sneeuw en hagel. Het gaat op veel plaatsen licht vriezen.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 I'll explain, you're my lowest lane, oh my love. I can't make head nor tail of passion, oh my love. Let's set sail for seas of Deeply dippy about your Spanish eyes. Sierra smile. Legs that go on for miles and miles.